Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in Catalonië hebben de separatisten de meerderheid veroverd in het regionale parlement. De separatisten hadden van de verkiezingen een soort referendum over onafhankelijkheid gemaakt. Maar de Spaanse regering zegt desnoods via de rechter te zullen verhinderen dat Catalonië onafhankelijk wordt. In de Spaanse grondwet staat dat regio's zich niet mogen afscheiden. Koning Salman van Saoedi-Arabië heeft drie hoge functionarissen ontslagen vanwege de ramp tijdens de Hajj afgelopen week. De minister die over de Hajj gaat, de burgemeester van Mekka en de politiechef van Mekka moeten het veld ruimen. In de stad Mina, vlakbij de heilige stad Mekka, kwamen 769 mensen om het leven toen ze in het gedrang onder de voet werden gelopen. De Saudische regering zei eerder dat de oorzaak van het drama een gebrek aan discipline was bij de pelgrims. Het lichaam dat gisteren is gevonden in een recreatiegebied in Enschede is van een 18-jarige vrouw. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Ze had geen ID-kaart of andere papieren bij zich en was ook niet als vermist opgegeven. Wat er precies is gebeurd en wanneer ze om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Geen Pijl zegt ruim 450.000 handtekeningen te hebben verzameld voor een referendum. Als er 300.000 geldig worden verklaard door de kiesraad... dan komt er een referendum over een verdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Dat verdrag voorziet in meer politieke en economische samenwerking tussen de EU en Kiev. Het zou de eerste keer zijn dat in Nederland op deze manier een referendum wordt afgedwongen. In het Amerikaanse Richmond is de Sloaak Peter Sagan wereldkampioen wielrennen geworden. Sagan ontsnapte een paar kilometer voor de eindstreep op het, uit het peloton en finishte solo. Als tweede eindigde de Australiër Michael Matthews. Tom Dumoulin en Nicky Terpstra gingen respectievelijk als tiende en als dertiende over de finish. Het weer.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 you love. op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM No one knows what it's like To be the best a sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling all. is hard on their anger.